Tweede Kamerleden reageren geschokt op het nieuws. En verslaggever Bo Heimensen sprak bij de school in Rotterdam met een paar leerlingen. Ze zijn erg geschrokken. De meningen over die spotprint is verdeeld. Merk ik al eigenlijk direct bij de eerste leerlingen die ik spreek. De een is het er inderdaad niet mee eens dat die spotprint daar hangt. Vindt ook dat er excuses moet komen vanwege islamitische leerlingen die daar aanstoot eh, van kunnen nemen. Een andere leerling die neemt het juist op voor zijn leraar Nederlands. Als het aan het kabinet ligt krijgen leerlingen vaker les over de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting. Aan de oostkust van Amerika begint voor veel mensen de dag met het nieuws dat nog altijd niet duidelijk is wie de nieuwe president wordt. Al krijgt Joe Biden er op veel plekken meer stemmen bij dan Trump. It is 6 a.m. here in New York City. While you were sleeping, the race for president changed. Biden staat er dus goed voor, maar Donald Trump kan ook nogal altijd winnen. 19 december, dat is de nieuwe datum voor het gevecht tussen Badr Hari en... Het kickbox-evenement Glory 76 werd uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Badr Hari werd ook positief getest. Het nieuwe gevecht is op een geheime plek zonder publiek. Meekijken kan via betaling. Handhavers in Amsterdam krijgen een bonus van 300 euro. Niet van het kabinet, maar van de gemeente zelf. Gisteren zei het kabinet dat politieagenten een extraatje krijgen van 300 euro... omdat ze tijdens de coronacrisis extra druk hebben. De BOA-bond begreep niet waarom zij niks kregen. De hoge werkdruk die bij de politie wordt ervaren, die is bij de BOA's niet anders. Ik denk ook dat eh, op het moment dat het ministerie gezegd wordt... dat we in deze crisistijd heel nauw met elkaar moeten samenwerken... en dat doet politieorganisaties en de BOA's-organisaties steeds meer... dan lijkt me het ook handig dat alle twee de partijen weer een waardering gaan krijgen. En de gemeente Amsterdam is het daar dus mee eens. Het weer geregeld zon en op de meeste plekken droog.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 Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein staat nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. En door het ongeluk op de A9 is het verkeer ook vastgelopen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen.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 Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that, that. your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could little time to think it over.